say I'm crazy. I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask questions. Why am I? working, tell me what to do. It's my life.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 Tennessee is het zwaarst getroffen. Door hoogsbuien zijn rivieren overstroomd en daardoor staan grote delen van de staat blank. In verschillende steden zijn hele woonwijken geëvacueerd en reddingswerkers gaan van deur tot deur om mensen uit hun huis te halen. Een waterzuiveringsinstallatie in Tennessee is uit voorzorg gesloten en ingenieurs houden een lekkende dam in de gaten. Naast Tennessee zijn er ook mensen omgekomen in de staten Mississippi en Kentucky. In Griekenland hebben docenten een tv-studio van de staatsomroep twee uur lang bezet gehouden. Zo'n veertig leraren van het voortgezet onderwijs drongen in een buitenwijk van Athene de studio binnen en onderbraken een uitzending van het journaal. Met hun actie protesteerden ze tegen de bezuinigingen op het onderwijs en andere harde maatregelen die de EU en het IMF het land hebben opgelegd in ruil voor miljarden leningen. In het omroepgebouw was op het moment van de actie ook een Griekse minister aanwezig. Ze zou meedoen aan een discussieprogramma en mocht het gebouw niet uit. De leraren beëindigden hun bezetting na het voorlezen van een korte verklaring voor de camera. De Griekse politie heeft niemand aangehouden. Bart Veldkamp wordt assistentcoach van Gerard Kemkers bij de TVM Schaatsploeg. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend bij het team van Sven Kramer. Veldkamp trainde eerder de nationale schaatsploeg van Amerika. De laatste tijd analyseerde hij wedstrijden bij Studio Sport. De TVM-ploeg heeft ook schaatster Jorien Voorhuis vastgelegd. En Olympisch kampioen Irene Wust heeft haar contract bij TVM met twee jaar verlengd. Het weer. Op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Overdag af en toe zon. Het wordt 11 graden. Ook op bevrijdingsdag droog en zonnig en dan iets hogere